ik ben Sydney en dit is het nieuws van NOS op 3. Het kabinet laat de controle over chipbedrijf Nixperia weer los. Demissionair minister Karremans greep in september in bij dat bedrijf in Nijmegen. Hij was bang dat de Chinese directeur de productie van chips in Europa in gevaar zou brengen. Daarom nam de Nederlandse overheid als het ware de leiding over. China reageerde boos en besloot om geen Nixpedia-chips meer naar Europa te sturen. En daardoor zaten autofabrikanten hier wekenlang in de stress... want in een gemiddelde auto zitten honderden van die chips... Inmiddels proberen Nederland en China de ruzie weer bij te leggen, zegt mijn collega Stan. Nou heeft China begin deze maand gezegd... wij maken weer uitzonderingen mogelijk op dat exportverbod. Dus dat betekent dat er weer chips af en toe deze kant op, eh, op kunnen komen. En als reactie daarop zegt Karamans nu... oké, dan schort ik dus nu de maatregel die ik heb genomen eind september op. Dat betekent niet dat de rel nu definitief voorbij is. Officieel ligt er nog steeds een exportverbod vanuit China. De Wereldgezondheidsorganisatie, WHO, gaat bijna 2400 banen schrappen. Een kwart van het personeel moet vertrekken, omdat Amerika uit de gezondheidsorganisatie stapt. De VS zorgde voor bijna een vijfde van het budget, maar dat heeft de WHO nu dus niet meer. En het is een grote feestdag voor de voetballers van Curaçao. Later vandaag komen ze aan op het eiland en worden ze daar gehuldigd. Want het WK is bereikt. Vannacht werd er met 0-0 gelijk gespeeld tegen Jamaica. En dat was genoeg voor een ticket naar het WK. Na het fluitsignaal gingen de spelers door het dak. Feliz, feliz. Oh, sorry, content We hebben het gehaald. Curaçao naar de WK. We hebben hard gewerkt en nu staan we hier, jongen. Nu staan we hier. En nog een unicum. Bondscoach Dick Advocaat wordt met zijn 78 jaar misschien wel de oudste bondscoach ooit op een WK. En Corpot misschien ook wel als zijn assistent met zijn 74 jaar. Kan je het je al voorstellen dat je in de herfst van je carrière nog naar een WK gaat? Ja, maar ik ben eigenlijk geen 74. Ik ben, ik ben meer in de 60, meer begin 60. Dus ik ben er wel fit. Het weer dan echt herfst met flink wat regen en wind. Vanmiddag blijft dat ook zo. Behalve in het noorden en westen, daar wordt het weer wat droger. Het is daarbij 4 tot 7 graden, maar door de wind kan het wel frisser aanvoelen. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je voor het knooppunt de Nieuwe Meer 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een ongeluk op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen loopt het daar vast tussen Haarlem-Zuid en Amstelveen-Stadshart. En je hebt een uur vertraging ongeluk met een zevental auto's, is maar één rijstrook open. Er is ook een ongeluk gebeurd zojuist op eh, de A10 Noord richting de A10 Oost.